Citydijkers met het NOS Journaal. Demissionair premier Rutte en minister Gus van Justitie blijven erbij dat de val van het kabinet onvermijdelijk was. Ze reageren daarmee op nieuwe cijfers die laten zien dat asielzoekers de afgelopen jaren minder gezinsleden naar Nederland hebben gehaald dan gedacht. Gus zei eerder te denken dat het om duizenden gevallen ging. Zij en Rutte erkennen nu dat het nareiscijfer lager is. Toch zeggen ze dat het kabinet viel omdat de coalitiepartijen het op meer punten niet eens waren... als het gaat om het beperken van de instroom van asielzoekers. Amerika wil dat Israël belooft om zich aan het internationale recht te houden... bij het gebruik van Amerikaanse wapens... Volgens Amerikaanse media heeft de regering van president Biden een brief daarover gestuurd naar Israël... en wil die voor half maart ondertekend terug. Als dat niet gebeurt, wordt de levering van Amerikaanse wapens aan het land mogelijk opgeschort. Andere landen die wapens krijgen van de VS moeten overigens ook zo'n brief ondertekenen. Het gaat om een regel die de Amerikaanse regering begin deze maand heeft ingevoerd. In de Australische staat Victoria moeten ongeveer 30.000 mensen hun huis uit vanwege natuurbranden is in de staat in het zuiden van Australië zeer heet, met temperaturen rond de 45 graden. Door die hitte en de droogte woeden er grote natuurbranden. Het blussen daarvan gaat moeizaam. NEC heeft zich geplaatst voor de finale van de KNVB-beker. De club uit Nijmegen won na een verlenging van Cambuur met 2-1. Daarmee staat NEC voor het eerst in 24 jaar weer in een bekerfinale. Tegenstander wordt Feyenoord of FC Groningen... Die twee clubs spelen donderdag tegen elkaar. Het weer, op de meeste plaatsen helder en rond het vriespunt. In het westen meer wolken en daar is het een graad of 4. Vanochtend is het vrij zonnig.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 I've had a little time, and I still nice Ask for advice Get money twice I'm from the dirty But that Chico nice Y'all call it a moment I call it life One day while the light is glowing I'll be in my cave the tallest building in Tokyo. Long way from them hallways. Built with O's and O's. Oh they it always. Real fat all day. Now, baby, we can parlay. Oh, baby, we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hook. Cause she see me in a suit with a red tie tied up. Rita it's nice to meet you. But time is money. Only difference is I own it. Now let's stop time and enjoy this moment. One day, while my light is glowing.